Kom dan naar een van de hulpmiddelenbeurzen bij u in de buurt en ontdek welke mogelijkheden er zijn om het leven een stuk makkelijker te maken. In maart en april komen wij naar de volgende plaatsen. 5 maart Rotterdam, 12 maart Weert, 19 maart Haarlem, 26 maart Apeldoorn, 1 april Utrecht, 9 april Leiden, 16 april Assen en 23 april Tilburg.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 Dat zeggen de Verenigde Naties. Het Pakistanse leger maakt sinds vorige maand jacht op de rebellen die zijn gevlucht vanuit de regio Zuid-Waziristan. Het leger begon daar vorig jaar een offensief. De afgelopen dagen werden zeker 40 Taliban-strijders gedood. En ook kwamen vier Pakistanse militairen om het leven. De gevechten tussen de opstandelingen en het leger braken uit... toen een groep van zo'n 200 Taliban-strijders een militaire controlepost aanviel. De VN zegt te weinig geld te hebben om alle vluchtelingen te helpen. China en de Verenigde Staten gaan samen Iran onder druk zetten om te stoppen met zijn nucleaire programma. De Chinese president Hu Jintao heeft volgens Amerika zijn medewerking toegezegd. De twee landen gaan samen een VN-resolutie opstellen die strengere sancties oplegt aan Iran. China en de VS spraken elkaar vlak voor een tweedaagse internationale conferentie over een betere beveiliging van nucleair materiaal. De angst bestaat dat het in handen komt van terroristen die er kernwapens van kunnen maken. In de Brusselse gemeente Sint-Gilles zijn de afgelopen avond rellen uitgebroken. Jongeren zochten de confrontatie met de politie en gooiden met stenen. Ook werden auto's omvergeworpen en in brand gestoken. De politie was massaal te plaatsen om de situatie te sussen. De politie Brussel-Zuid kreeg daarbij versterking van andere korpsen en zette een politiehelikopter in. De rellen begonnen rond 8 uur toen groepen jongeren brandjes stichten en olie over een plein gooiden. De boel escaleerde later die avond toen de politie wilde ingrijpen. Of er gewonden zijn gevallen of arrestaties zijn verricht is niet bekend. Het weer, de komende dag geregeld zon, hoewel het vooral in het zuidoosten ook bewolkt kan zijn.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 Flow Rider. Alexander, girl, I know what you like. come